Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Onweersbuien zorgen voor flink wat overlast vanavond. Enkele voetbalwedstrijden werden tijdelijk stilgelegd... en op de A12 was het zelfs even glad vanwege hagel. In Utrecht werd de jaarbeurs ontruimd. Een bouwkraan in de buurt zou niet stevig genoeg staan... In de evenementenhal was de erotiekbeurs Kamasutra bezig. Honderden mensen moesten naar buiten, zag verslaggever Mark Hamer. Het hele gebied eh, rond het jaarbeursplein is afgezet met rood-witte linten. Je ziet eh, veel hulpdiensten staan. En eh, ja, wat verbaasde mensen die naar de Kamasutra-beurs zijn geweest. Mensen hebben me zojuist verteld, ja, ze waren binnen en opeens gingen de lichten aan... en werd iedereen verzocht om naar buiten te gaan. Ja, die beurs gaat vanavond in elk geval niet meer door. Mensen die niet zoveel aan hadden, die kregen het behoorlijk koud ook. Veel mensen willen hun geld terug. Na een jaar maakt PEC Zwolle een comeback in de eredivisie. Het was de afgelopen weken spannend voor de Zwollenaren... omdat ze heel dicht bij de promotie waren. Maar vanavond stelden ze die promotie veilig met 1-1 tegen Almere City. dat gelijkspel dat betekent wel puntenverlies in de titelstrijd met Heracles Almelo tanks die in Oekraïne kapot gaan worden in Polen gerepareerd. Dat hebben de landen afgesproken. Het gaat om Leopard tanks. Eind mei opent er een werkplaats in Polen. Die reparaties gaan tot 200 miljoen per jaar kosten. de kosten daarvan die worden gedeeld door verschillende landen. In Wenen wordt er geprotesteerd tegen een nieuwe kabelbaan over de stad. In dit gelikte promofilmpje hoor je hoe fantastisch die kabelbaan moet worden. Een wunderschönen Ausblick op Wien. Steigen Sie ein und schweben Sie nahezu lautlos über die Stadt. Genießen Sie Wien van einer neuen Perspektive. Ja, je krijgt vanuit die kabelbaan dus een heel nieuw beeld van Wenen te zien. Maar de lokale nudistenvereniging die zit daar helemaal niet op te wachten. De kabelbaan komt namelijk precies over hun strandje. Ze zijn bang dat mensen foto's gaan maken vanuit de kabelbaan. Nou, de projectontwikkelaar die zegt dat ze wel iets kunnen bouwen... om de ramen in de gondels even ondoorzichtig te maken als ze over het strandje komen.